Deze maand voerden de Taliban in de Verenigde Arabische Emiraten... al gesprekken met de VS en landen uit de eigen regio. Doel van de onderhandelingen is het beëindigen van de oorlog in Afghanistan... die al jarenlang aan de gang is. In het oosten van de Filipijnen zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen... door aardverschuivingen en overstromingen vanwege hevige regenval. Zeker 5000 mensen raakten dakloos. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten. Volgens de Filipijnse weerdiensten moeten het oosten en het centrum van het land zich voorbereiden op nog meer regen. De Filipijnen worden elk jaar door zo'n 20 tornado's getroffen, met als gevolg overstromingen en aardverschuivingen. In een stadspark in Amersfoort is voor het eerst in Nederland een schildboomsprinkhaan gezien. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Een vleermuisexpert ontdekte het felgroene insect toen hij in een park onderzoek deed. De schildboomsprinkhaan komt van oorsprong voor in landen op de Middellandse Zee. Vermoedelijk is het dier meegereisd op geïmporteerde bomen en heeft het hier weten te overleven. Het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover heeft gisteravond ruim vier uur stilgelegen nadat een man het platform was opgeroden en zijn auto had geparkeerd onder een vliegtuig. Het zou gaan om een pol van 21. Hij was onder invloed van drugs. De man is opgepakt. Hij handelde volgens de politie alleen. Zijn motief is nog onduidelijk. Het weer, het is bewolkt en later op de dag is er kans op wat motregen.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 Each little drop that falls on my window pane always reminds me of the tears I feel in pain. I get the blues when it rains the blues I can't lose when it rains. Well, I cried when I met you, and I cried when I lost you. And I know I get the blues when it rains. It was raining. Dat was het eh, orkest Larry Elgort. I get the blues when it rains. Luisteraars, dit is alweer het tweede uur van deze uitzending ZFM Jazz op zondagochtend. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. ZFM Jazz wordt live uitgezonden elke zondag. En de luisteraar eh, wordt van harte uitgenodigd om gewoon eens langs te komen in de studio... tijdens deze uitzending. Uh, mm, eh, al of niet met een plaatje onder je arm. En, eh, of om een praatje te maken, of om mee te presenteren... of om eens te komen praten over de mogelijkheid... om gewoon lid van het team te worden. ZFM Jazz eh, wordt gepresenteerd door een groepje... en uitbreiding daarvan is altijd welkom... want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Schroom niet. En als je overweegt om, eh, als je, om eens ook te presenteren... of alleen maar eens in een uitzending te komen... stap op je vervoermiddel en kom naar eh, Tolweg 10A. Kan je zo naar binnen lopen en eh, dan kunnen we verder kijken... wat er allemaal voor leuks is. Want er is een heleboel. We gaan naar alweer een prachtig jazzplaatje... En dan heb ik het over uh, eh, Susan... Susan... Nee, opnieuw. Susanna McCorkle. En eh, die gaat zingen It Ain't Necessarily So. deed in the Garden of Eden. My white chest eyes, you small. lost in the wind. Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter she fished him. She says from that stream. soul. En de, eh, de bongo-speler, of de conga-speler... die kan eh, zijn vingers onder de kou gaan houden. Wat een prachtig geweld, toch met z'n drieën en toch gedistingeerd. Het trio van Frank Vignola met het stuk Tico Tico. En dat brengt ons naar eh, drie versnellingen terug. We gaan luisteren naar Jerry Mulligan en Stengert. In, in een eh, meer dan prachtig stuk, zullen we maar zeggen. En het heet Gun. Mm-hmm. Dat was de sax van Jerry Mulligan... en de tenorsax van Stan Getz. Altijd een mooie symbiose als je twee grote jongens naast elkaar zet. Datzelfde is het geval eh, bij de volgende live-opname... van zanger Mel Tormé en het trio van de pianist George, George Shearing... Eh, live en... Eh, het gaat er ontzettend vrolijk aan toe. Het stuk heet I'm Hip. En er gebeurt van alles. There is no hipper individual in this world than Mel Torme. Don Thompson thinks he's hip. Donny Osborne thinks he's hip. Bob Martin thinks he's hip. Yes, Oh, and, and, and I think he's hip? Oh, thanks. Well, that's nice. I'm, I'm very flattered. Thank you, George. Hey, bobbery bob. Hey, bobbery bob. Hey, bobbery bob. Go, go, go. I'm hip. I'm no square. I'm alert. I'm awake. I'm aware. I'm on top of every scene, digging the sounds, making the rounds. I mean, I read People magazine, I'm so hip. I'm dig, I'm in step. When it was hip to be hep, I was hep. I don't blow, but I'm a fan. Look at me swing, ring a ding ding. I even call my girlfriend man, cause I'm hip every Saturday night with my suit buttoned tight and my suede's on. Getting my kicks, digging arty French flicks with my shades on. Oh, I'm too much, I'm a gas. I am anything but middle class when I hang around the band. Popping my thumbs, digging the drums. Squares don't seem to understand why I flip they're not hip that I'm hip. Salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts. Cha do do do. Cha do do do. shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout. My God, I'm hip. I'm alive. I enjoy any joint where there's jive. I'm on top of every trend. Look at me go, fo-de-o-do. John Travolta knows my friend. I'm so hip. I'm hip, but not weird. Like you notice, I don't wear a beard. Beards were in, but now they're out. They had their day, now they're passe. Just ask me if you're in doubt, cause I'm hip. Now I'm deep into Zen meditation and microbiotics. And as soon as I can, I intend to get into narcotics. I'm cool as a cuke. I'm a cat, I'm a card, I'm a kook. I get so much out of life. Really, I do. Scooby Doo Boo. One more time, play Mac the Knife, let her rip. I may flip, cause I'm hip. Salt peanuts, salt peanuts. salt peanuts, salt peanuts. Shout da da da da da da. Bop da dan, da da da da I'm here. Ja, prachtig. Mel Tormé en begeleid, <laughs> begeleid door uh, George Shearing. We gaan nu luisteren naar een andere grootheid uit de Amerikaanse jazzgeschiedenis. En dan heb ik het over meneer Lionel Hampton. Eh, op 20 mei 1979 streek hij neer met een tienmansorkest in Haarlem. In Haarlem. En wellicht zijn de luisteraars die daar destijds bij waren... want dat, dat concert is opgenomen dat was een concert eh, in het Concertgebouw in Haarlem. 20 mei 1979. En ik ga van dat optreden laten horen een stuk. En dat heet Mr. P.C. wat een feest daar in Haarlem. Ik wou dat ik erbij was geweest. Dat eh, zo'n spetterend optreden, dat is eh, fantastisch. Ik heb ooit een concert bijgewoond in eh, de oude setting van het North Jazz Festival nog in Den Haag. En daar was hij met geen tien paarden van het podium te sleuren. En en dan kwam er nog een nummer en hij moest stoppen... omdat er een volgend orkest stond te trappelen. En eh, het hele eh, speelschema van die avond kwam danig in de war... en ze kregen hem niet weg, want hij ging nog een nummer en nog een nummer. En, eh, dat was, en die zaal die was helemaal meer dan enthousiast... en het was een enorm feest. Maar goed, dat was het volgens mij ook destijds hier in Haarlem. We gaan nu luisteren naar Mark Shane en zangeres Terry Blaine. En we gaan luisteren naar They Say That Falling in Love is Wonderful. Rumors fly and you don't know where they start especially when it concerns somebody's heart. Well, I've heard tales that would set my heart aglow. I wish I knew if the things I hear are so. They say It's one. jazzconcerten in Zandvoort. Jazz in Zandvoort, ingebouwde krocht. Gaat een nieuwe start maken. 13 januari. Aanstaande. Eh, fris en monter gaan wij eh, kunnen luisteren naar niemand minder dan Deborah Carter. En die wordt dan begeleid die middag door Jean-Louis van Dam. Op de piano Gijs Duikhuizen op het slagwerk en Erik Timmermans op de bas. Eh, er komt weer een hele mooie serie uh, Jazz in de Krocht. Dus we beginnen op 13 januari met Deborah Carter. En eh, bij een volgende presentatie in januari ga ik Hans Rijmers vragen... om uitgebreid in deze uitzending toelichting te komen geven... op het komende programma. Iemand die eh, al eerder is opgetreden in Jazz in de Krocht. Dat is Kim Hoorweg. En het laatste deel van deze uitzending ga ik wijden aan, waarom ook niet, Nederlandse jazzmuzici, solisten en vocalisten. En Kim Hoorweg gaan we nu horen in het stuk Where or When. We stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't. Ja, Kim Hoorweg. En dat allemaal als eh, introductie van het feit dat uh, Jazz in de Krocht vanaf 13 januari weer een prachtige reeks optredens heeft. 13 januari, ingebouwde krocht, zondagmiddag 14.30 Deborah Carter, die is al vaker hier geweest. En eh, zorgt altijd voor een succesvolle middag en wordt dan begeleid door eh, drie grote jongens... Jean-Louis van Dam, Erik Timmermans en Gijs Dijkhuizen. Eh, zoals ik zei, het laatste deel van deze uitzending... is gewijd aan Nederlandse jazzmuzici. We hoorden net eh, Kim Hoorweg. En we gaan nu naar een groep onder leiding van Boris van der Lek... saxofonist met een stevige hammond En dat is een bekend stuk, de Blues March. was de saxofonist Boris van der Lek met zijn groep die eh, een klassieker speelde, de Blues March. Dan is het nu tijd voor het trio van Karel Boulet. En die heeft samen met Toets Tielemans een prachtige live-opname, Summertime. met uh, het trio van Karel Boulet. We hebben in Nederland ook hele goede trompetisten. Zoals daar is Erik Vloeimans. En hij heeft een, meerdere cd's gemaakt. Waaronder het... Uh, ja, waaronder een album. En dat heet... Eh, live at the Concertgebouw. En we horen hierop Erik Vloeimans op de trompet of de flugelhoorn. Ik, dat kan ik niet horen. Of de cornet, ik denk de trompet. En Florian Weber op de piano. En het stuk heet Lex. en Florian Weber. We gaan nog één stukje doen en dan is het afgelopen met ZFM Jazz voor, eh, <laughs> voor het jaar 2018. Ik hoop dat je het gezellig vond en volgend jaar zijn we weer van de partij. En we gaan maar door met dit programma. Als je zin hebt om het team te komen versterken, van harte welkom. Als je zin hebt om zomaar eens te komen kletsen of eh, te komen praten over jazzmuziek ook van harte welkom. Wij staan open voor alle leuke en gezellige dingen. Voorzichtig met vuurwerk, want volgend jaar moet je ook nog kunnen luisteren naar CFMDS. En ehm, nou, ik zou zeggen eh, tot, tot dan. Ja, Rembrandt Tricks gaan we als laatste horen. Fijne dag, fijne dagen. Tot dan. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.